uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... gedemonstreerd tegen een no-brexit-deal en de gevolgen daarvan. De betogers zijn bang dat als er 29 maart geen brexit-akkoord ligt... de harde grens zal terugkeren. Ze vrezen ook een opleving van het geweld tussen katholieken en protestanten. De vrees voor een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland... is het grootste probleem in het akkoord dat mee en de EU sloten. Het Spaanse jongetje Julen is na zijn val in de put... nog dezelfde dag overleden aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie, melden Spaanse media. Het tweejarige jongetje maakte een val van ruim 70 meter... in een illegaal geboren waterput in de buurt van Malaga. De peuter werd afgelopen nacht, bijna twee weken later... doodgevonden door reddingswerkers. De gemeente Malaga heeft drie dagen van rouw afgekondigd. De 17-jarige Charlie T., die al vijf maanden vastzit in een Spaanse jeugdgevangenis... moet zo snel mogelijk naar Nederland komen. Dat zegt kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer. Ze maakt zich ernstig zorgen omdat de jongen al zo lang in voorarrest zit. De jongen zit vast in afwachting van een proces over seksueel misbruik. Twee Britse meisjes van 12 en 14 hebben in de zaak omstreden verklaringen afgelegd. Volgens het Spaanse OM heeft hij zich tijdens een vrijpartij met de twee meisjes... gewelddadig of intimiderend gedragen... Charlie T. hangt vier jaar celstraf boven het hoofd. Het hotel op Rotterdam de Heek Airport... dat enkele uren ontruimd was vanwege een bommelding, is weer vrijgegeven. Onderzoek met speurhonden heeft niets opgeleverd. In het hotel werd een modeshow gehouden... tegen gelegenheid van de Black Fashion Week. Een half uur na aanvang van de show... moesten alle naar schatting 250 aanwezigen naar buiten. Rond kwart over negen werd het gebouw weer vrijgegeven. Het weer, het regent op steeds meer plaatsen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Ook morgenochtend eerst nog regen en het blijft grijs. Het wordt dan een graad of 7. Later op de dag neemt de wind vooral aan de zuidwestkust flink toe.